in de stille camping op de purperen hei staat een eenzaam huisje met een berk erbij en een zomeravond in gedroom alleen kwam ik ongeweten langs dit huisje heen hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei, dat is hier op aarde de hemel voor mij. Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei, dat is hier op aarde de hemel voor mij. In dat eenzaam huisje zat een meisje, ach, lijk ik nergens anders ooit een meisje zag. Door het venster keek zij mij verlegen aan, schoof het gordijntje toe en is maar opgestaan. Hoe schoon nog de wereld de zomerse hei, dat is hier op aarde de hemel voor mij. Hoe schoon nog de wereld de zomerse hei, dat is hier op aarde de hemel voor mij. Maar wat heeft een liefde ook niet hier verricht? Want nu schuift gordijntje nooit meer voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op mijn kindje op haar moeders schoot hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij. Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij.